Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. In verschillende steden in het land is het opnieuw onrustig op straat. Er is ook veel politie op de been na oproepen op sociale media om te rellen in de stad. Uit onder meer Enschede, Groningen en Tilburg komen berichten over vernielingen en vuurwerkoverlast. In Enschede en Groningen is een noodbevel afgekondigd. Met het noodbevel kan de politie onder meer straten afsluiten en samenscholingen verbieden. Inmiddels zijn zeker vijf mensen aangehouden. In het centrum van Groningen zijn vernielingen aangericht en is veel vuurwerk afgestoken. Zeker twee mensen zijn daar gearresteerd. En in Tilburg kwamen tientallen jongeren bij elkaar in een park om vuurwerk af te steken. CDA-europarlementariër Esther De Lange heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. De 46-jarige De Lange is nu onder meer vicevoorzitter van de EVP, de Europese Christendemocraten in het Europarlement. Volgens ingewijden is ze een kanshebber. Haar belangrijkste tegenstander is haar EVP-fractiegenoot Roberta Metsola uit Malta. De EVP bepaalt woensdag wie de kandidaat parlementsvoorzitter van de partij wordt. De Chinese tennister Peng Shui heeft in een videogesprek met voorzitter Bach van het Internationaal Olympisch Comité gezegd dat ze veilig is. Volgens het IOC is Peng nu thuis in Peking en vraagt ze de buitenwereld haar privacy te respecteren. De tennister verdween begin deze maand nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik misbruik had beschuldigd. In het betaald voetbal heeft Cambuur vanavond in Leeuwarden met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. De wedstrijd werd twee keer stilgelegd omdat er met vuurwerk werd gegooid en mensen het veld oprenden. Eerder vandaag versloeg Ajax in Waalwijk RKC met 5-0. Feyenoord gaf in de Kuip Zwolle een pak slaag met 4-0. Heerenveen won voor het eerst in vijf wedstrijden weer. In eigen huis werd het 2-1 tegen Willem II. En Groningen won op bezoek bij Go Ahead Eagles met 1-0. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Minima tussen de 0 en de 3 graden. Morgen zonnig. Het wordt hooguit 6 graden in het oosten tot 9 in het westen. Ook de dagen daarna rustig en fris herfstweer. Met later in de week weer kans op wat neerslag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1465 hier op CFM. Ja, ik zei altijd eh, ZFM, maar dat is, eh, volgens de jingle is dat niet helemaal goed. Uh, eh, CFM. je kan eigenlijk ook wel jingles in gaan spreken. CFM. Moments. Terug naar Peaceful Radio Show 1465. Moments, ja. Dat is het moment waar we nu in leven en in zijn. Ryan Marvel heeft dit album gemaakt, Moments. En je kan het allemaal terugvinden op zijn eigen website. Eh, Ryanmarvel.com. slash albums. Dan krijgen we Dean en Dudley Evanson met hun album Monet's Garden. Ja, ze hebben zich laten inspireren blijkbaar door deze schilder. Quiet Moments, track 3 van Henning Flint Flint Horn En dan gaan we terug in de tijd. En dan hebben we het over 2006, 2007, rond die tijd. En dan nog andere sprekende, oftewel bijzondere titels. Sacred eh, Chance, A Trip to India. Daar gaan we er ook nog even naartoe. Natuurlijk de nodige wereldmuziek. Eh, van het label Ark Music. Laten we dat vooral niet vergeten. En eh, de bijzondere dubbel cd van Lisa Goffy en David Vito Gregoli. De zong Divine Touched by Sound van Danny Begger. En dat is een Nederlander en die heeft in het verleden met eh, klankschalen en dergelijke gewerkt. Chakras, ja misschien nog steeds wel. Sorry Danny. Eh, chakras van Healing Sound Projects. We gaan nog even naar flamingo muziek draaien. Moving Sound met Little Universe. Garden of Silence, Blind Passion, Chakra Healing, Energize. Horizon. En eens even kijken, we gaan afsluiten met Meditation muziek van Reiner Lange. En dan hebben we muziek over eh, wat uit Scandinavië komt, destijds door Phoenix Muziek. Het Scandinavische New Age muzieklabel. Dus ja, eh, spraakmakende titels. Ik zei het al, we gaan er lekker van genieten. Veel luisterplezier. Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio. لكم شاكرين Patiently you've taught me And I know you are wise I have learned much about you Yet I see with my eyes If you think that I am able To behold, please reveal your changeless self, the divine nature, your holy form, and all that's real. Look around you, and you'll see the many forms of me. The whole universe is held in my. There everybody But with your human perception You just can't take it in I will give you divine eyes the gods and goddesses, all the beings in your fold, all the limbs and all the bodies, the faces and the eyes.